Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Op verschillende plekken wordt vandaag stilgestaan bij de genocide van Srebrenica. 29 jaar geleden vielen Bosnisch-Servische troepen de stad binnen... waar moslims naartoe waren gevlucht. In totaal werden toen 8000 jongens en mannen vermoord. Bij de stad Srebrenica in Bosnië en Herzegovina worden vandaag 14 mannen begraven die daar werden vermoord, vertelt correspondent Thijs Kettenis. De 14 mannen zijn het afgelopen jaar geïdentificeerd en hun eh, stoffelijke resten zijn de afgelopen dagen naar Srebrenica vervoerd via een route door Bosnië, zodat mensen hun respect eh, konden betuigen. De genocide van Srebrenica wordt gezien als de grootste oorlogsmisdaad in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. Ook in Nederland zijn er verschillende bijeenkomsten. Nederlandse soldaten hadden van van de VN de opdracht gekregen om de mensen daar te beschermen, maar dat lukte dus niet. In Kazachstan zijn deze week twee Nederlanders en een Belg opgepakt bij een Russische raketbasis. Ze worden mogelijk verdacht van spionage, maar zitten inmiddels niet meer vast. Vanaf de afgelegen ruimtebasis in Kazachstan worden raketten gelanceerd die naar het internationale ruimtestation ISS gaan. De Nederlandse wielrenner Fabio Jacobsen heeft de Tour de France verlaten. Hij stapte vanochtend nog wel op zijn fiets, maar kwam al snel ver achter te liggen. En na 25 kilometer gaf hij het op. Jacobsen had het de hele Tour al zwaar. In 2022 won hij nog een Tour-etappe. En met je iPhone of Apple Watch betalen hoeft binnenkort niet meer altijd via Apple Pay. Het techbedrijf gaat concurrenten toegang geven tot de techniek. Mijn collega van de economieredactie legt uit wat dat betekent. Nou, die techniek wordt ook toegankelijk voor andere aanbieders. Dus niet alleen maar eh, Apple Pay, maar dat kunnen dan bijvoorbeeld ook banken zijn. En dat zal dan in de praktijk uitzien dat je dan eh, wellicht op je telefoon eh, een instelling moet doen. Iets die moet veranderen, bijvoorbeeld aangeven wat dan je standaard betaalapp zal worden. De Europese Commissie deed onderzoek naar Apple vanwege oneerlijke concurrentie. En doordat Apple nu concurrenten toegang geeft, hoeft het bedrijf geen boete te betalen. Het weer, er is veel ruimte voor de zon vandaag, maar er is ook ruimte voor wolken. Er staat weinig wind en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland is de N9 Alkmaar den Helder in beide richtingen dicht tussen Bergen en Schorrel.